en zou vanaf 2018 slachtoffers hebben gemaakt. Het misbruik zou zijn gebeurd op school en bij sommige oppasadressen... Het balletje ging een paar maanden geleden rollen nadat een leerling thuis had verteld wat ze had gezien. De verdachte heeft voor een groot deel bekend. Als je last hebt van een zware rechtervoet moet je ook goed gaan oppassen op wegen waar je maar 30 mag. Tot nu toe stonden daar geen flitspalen, omdat die niet getest waren op die lagere maximumsnelheid. Dat is nu wel gebeurd, schrijft het AD. Het Openbaar Ministerie kan de flitspalen dus op meer 30 wegen gaan inzetten. De atleten van het jaar kan nog een grote prijs winnen. Hassan is los! Hassan schrijft geschiedenis. Ongekend wat hier gebeurt. Hassan, wat doe je? Ha, ha, ha. Sivan Hassan won al op de Olympische Marathon en zondag werd ze uitgeroepen tot beste atleten ter wereld. De Nederlandse atleet is nu ook genomineerd voor een prestigieuze prijs van de BBC. De sportpersoonlijkheid van het jaar. Als ze wint komt ze in een bijzonder rijtje met mensen als Cristiano Ronaldo, Usain Bolt en Rafael Nadal. En een belangrijk moment voor politiek Den Haag. De kerstboom die bij de Tweede Kamer komt te staan is vandaag omgezaagd. Tot vanochtend stond hij nog in het Kuinderbos in Flevoland. Maar daar kwam boswachter Harko verandering in brengen. Was te zien bij WNL. Ik ga me nog even omkleden. Ik trek, trek een, een, speciaal pak aan. Een speciale broek waar je mee mag zagen. schoenen met stalen neuzen. Een helm op met uh, gehoorbescherming en een scherm voor mijn ogen. zodat dat ik beschermd ben tegen de rondvliegende zaagselsnippers, zeg maar. En nou, ik heb nog een hamer mee en een wig eh, om te zorgen dat hij in, op de, in de goede richting valt. Nou ja, de boom moest voldoen aan speciale eisen. Lekker hoog, maar niet te breed. Het gebouw van de Tweede Kamer wordt verbouwd. De tijdelijke zaal heeft een smallere ingang. Het weer, een mix van zon en wolken. Het blijft zo goed als droog, bij een graad of 7. Morgen iets kouder, rond de 6 graden. Er is ook wat minder zon, maar het blijft wel droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam. 20 minuten bij knooppunt Watergaasmeer. De A2 is weer vrij vanuit Utrecht naar Amsterdam... na een ongeluk bij Vinkenveen. Vanaf Breukelen 5 kilometer file en nog 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de A8... vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein is de linkerrijstrook dicht. En twee rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Almere naar Gorkum bij De Bild Vanaf Hilversum 8 kilometer file na een ongeluk...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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van mogelijk kindermisbruik op een basisschool in Helmond is opgelopen tot 20. De verdachte is een onderwijsassistent. Op de telefoon van de Helmonder van 25 zijn volgens het OM ook beelden gevonden van het misbruik. De man heeft volgens het OM grotendeels bekend. De Belgische drugscrimineel Otman LB is opgepakt in Dubai. Hij is volgens Vlaamse media gearresteerd op verzoek van de Belgische justitie. LB staat in België bekend als een van de grootste drugscriminelen van Antwerpen. De, wegen rond Rotterdam zijn weer vrij na een ongeluk op de A16 vanochtend. Daarbij kwam iemand om het leven en raakten meerdere mensen gewond. Volgens de politie waren er enkele auto's en een motor betrokken bij het ongeluk. Het weer wisselend bewolkt en buien bij een graad of 7.